11 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De ligt werkloosheid onder deze groep jaarlijks. Vergeleken met mensen met een Nederlandse achtergrond is de werkloosheid nog wel een stuk hoger. Verder is de werkloosheid onder de tweede generatie hoger dan onder de eerste generatie. Dat komt volgens het CBS doordat de werkloosheid onder jongeren over het algemeen hoger is dan bij oudere leeftijdsgroepen. PostNL heeft kritiek op de maatregelen die worden opgelegd door toezichthouder ACM. Die kosten het postbedrijf 30 tot 50 miljoen euro per jaar. PostNL zei dat bij de presentatie van de halfjaarscijfers. Sinds 1 augustus moet het bedrijf zijn postnetwerk openstellen voor andere bezorgers en bepaalt ACM de tarieven. In het AD zegt topvrouw Verhagen dat de toezichthouder er onvoldoende rekening mee houdt dat er steeds minder post wordt verstuurd. Meer concurrentie is volgens Verhagen schadelijk voor het postnetwerk en de arbeidsvoorwaarden. De voetbalfinale tussen Nederland en Denemarken is bekeken door 4 miljoen mensen. Aan het eind van de wedstrijd was dat aantal opgelopen tot bijna 5,5 miljoen. Nog nooit eerder keken er zoveel mensen naar een wedstrijd van het EK Vrouwenvoetbal. De huldiging van Oranje is vanavond in Utrecht in het park Lepelenburg en begint om 7 uur. De lepelaars op de Wadden hebben een slecht broedseizoen achter de rug. Volgens de werkgroep Lepelaar waren er op Schiermonnikoog 270 nesten maar zijn er maar 130 kuikens in leven gebleven. Veel kuikens gingen dood door het koude voorjaar met storm en regen. Verder is er in het Waddengebied een gebrek aan voedsel. Er zijn zo'n 6000 lepelaars in Europa. In Nederland zitten ze vooral op de Waddeneilanden en rond het Lauwersmeer. Het weer, veel zon, in de loop van de dag wat meer bewolking, maar blijft droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen in de loop van de dag buien en de rest van de week is het wisselvallig en minder warm.